René van Brakel met het NOS-journaal. Steve Jobs is per direct weg als topman bij Apple. Hij schrijft in een verklaring dat hij zijn taken niet meer kan uitvoeren. De 55-jarige Jobs kampt al lang met gezondheidsproblemen en was sinds januari met verlof. Hij blijft aan Apple verbonden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Steve Jobs was de grote man achter successen als de iPod en de iPhone. Het nieuws over zijn vertrek kwam enkele uren nadat de beurzen in Amerika waren gestoten. Analisten verwachten dat het aandeel van Apple Apple enkele procenten verlies zal leiden na het vertrek van het boegbeeld. De opstandelingen in Libië hebben snel 5 miljard dollar nodig om het land draaiende te houden. Het geld is volgens hen onder meer nodig om een goede medische zorg te garanderen. Volgens het Rode Kruis wordt de situatie in ziekenhuizen met de dag erger door een gebrek aan medische spullen. De Nationale Overgangsraad wil dat de VN-veiligheidsraad bevroren tegoeden van kolonel Gaddafi snel vrijgeeft. Verschillende landen hebben dat al toegezegd. In een deel van de wijk De Rietkampen in Ede geldt voor zes maanden een samenscholingsverbod. De gemeente heeft de maatregel ingesteld om de overlast van jongeren in de wijk tegen te gaan. In de naastgelegen wijk Veldhuizen waren eerst jarenlang problemen, maar dat verplaatste zich toen daar camera's kwamen te hangen. Buurtbewoners worden geïntimideerd, er worden ruiten ingegooid en vernielingen aangericht. De directeur van het Tilburgse poppodium 013 blijkt om het leven te zijn gekomen in een woestijn in Californië. De man en zijn vriendin waren vastkomen te zitten met hun auto op een weg waar alleen terreinwagens kunnen rijden. Ze zijn waarschijnlijk overleden aan uitdroging. De temperatuur was er boven de 40 graden. Gisteren werden alle concerten in 013 voor de hele week afgelast vanwege het overlijden. Het weer eerst nog mist, later overal zon. Vanmiddag vooral in het oosten zware regen- en onweersbuien. Het wordt dan tussen de 21 en 25 graden.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 <laughs> yeah. get I always remember you like a child do Sí child ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl just got your message, baby It's a sight to see you fade away The world is this feeling Catch your breath and leave me reeling He'll get you in the end It's God's revenge Oh, I know I should come clean But I prefer to deceive me why.